Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Er heeft een belangrijke luchtmachtbasis bij Mosul heroverd op islamitische staat. Premier Abadi noemt het een belangrijke stap naar de bevrijding van Mosul. De basis viel twee jaar geleden in handen van IS... toen de terreurgroep in enkele maanden tijd grote delen van Irak en Syrië veroverde. Bij de herovering zouden 38 IS-strijders om het leven zijn gekomen. Hoeveel doden er aan Iraakse zijde vielen is niet bekend. In Zaandam is dinsdagavond een man van 36 ontvoerd. Onbekenden dwongen hem met geweld in een auto te stappen toen hij zijn bedrijf verliet. Een dag later, meldde zijn vriendin dat haar partner vermist werd. Op bewakingsbeelden van het bedrijf is te zien hoe de man in een, een witte Audi A4 stationwagon werd geduwd. Volgens de politie waren er zeker drie mensen betrokken bij de ontvoering. In Aragon in het oosten van Spanje is een stierenvechter in de arena gedood door een stier. De matador werd in zijn borst gestoken. De laatste keer dat dat in een Spaanse arena gebeurde was in 1985. Bij de stierenlopen in een dorp bij Valencia kwam vandaag ook een man om het leven. Het festival in het Zuid-Spaanse dorp werd daarna stilgelegd. Nederlandse vissers gaan actie voeren tegen strengere regels van de Europese Unie. Het wordt hen in 2019 verboden de bijvangst overboord te gooien. De EU wil dat de sector nu al maatregelen neemt om de bijvangst te beperken, maar de vissers zeggen dat ze dat al hebben gedaan en dat nieuwe regels niet nodig zijn. Die zouden vooral leiden tot voedselvernietiging en schepen vol onverkoopbare vis. Anouk Vetter heeft op het Europees kampioenschap atletiek de zevenkamp gewonnen. Ze bezorgde Nederland daarmee de derde gouden medaille in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Op de afsluitende 800 meter kwam de overwinning op de meerkamp niet meer in gevaar voor de Amsterdamse atleten. Het puntentotaal van Vetter was goed voor een nationaal record. Het weer vannacht droog en zacht met 15 tot 17 graden. Morgen veel zon, het wordt 24 tot 28 graden. Aan het eind van de middag en in de avond vooral in het noordoosten kans op een onweersbui.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 I will make it Try to get baby, clap your hands. baby, clap your hands. show. house. And told a thousand times that. to My House. My House. The radio show. Believe me though, one day soon gonna see me blow. Corporations the CEOs, the right way though, no greedy roads. See my embrace, deep with the race. Who has the nerve to speak to my face? I will live on and so will my words. I try to do better, but evil occurs. drive a Gran Torino. Grand Theft Auto, I plan to be though. Everything I do, expand my features. Girls are animals, handle creatures. brace, steep with the race. Who has the nerve to speak to my face? I will live on, and so will my words.